Het Witte Huis zegt ontsteld te zijn over de berichten... dat honderden mensen zijn omgekomen. De invloedrijke republikeinse senator John McCain zei tegen CNN dat de VS niet langer moeten wachten en Syrië moet bestoken met raketten. De bosbranden bij het Yosemite National Park in Amerika dreigen uit de hand te lopen. In korte tijd zijn ze drie keer zo groot geworden. De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen. De brand heeft inmiddels een omvang van ruim 200 vierkante kilometer. Het Yosemite Park zelf is nog niet getroffen. De Belgische politie heeft 14 mensen opgepakt die lid zouden zijn van een internationale drugsbende. De organisatie zou op grote schaal MDMA of ecstasy hebben gemaakt en vertakkingen hebben naar Polen en Turkije. In de Belgische plaats Chimay werd een groot ecstasy-laboratorium ontdekt. Volgens Belgische media het grootste dat ooit in Europa is ontmanteld. Voormalig hoogleraar Diederik Stapel, die weg moest wegens fraude, heeft een nieuwe baan. Hij biedt zich op internet aan als chauffeur. Klanten kunnen hem boeken voor een rit met zinduidende gesprekken, zoals hij zelf zegt. Stapel was hoogleraar in Tilburg. Hij moest weg omdat hij zijn spraakmakende onderzoeken doorspekte met verzonnen gegevens. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een strandpaviljoen in Amsterdam per direct gesloten, omdat de gezondheid van gasten in gevaar was. Het gaat om paviljoen Blijburg in de wijk Eiburg. Er zaten vliegen in de keuken en er lagen muizenkeutels in een opbergruimte. Inspecteurs vonden de keuken zo vies dat er geen eten meer mag worden bereid. Dan het weer nog.